Stubenitski met het NOS-journaal. In hun slotverklaring hebben de leiders van de G8-landen gehamerd op de noodzaak van economische groei en het scheppen van banen. De economische crisis in Europa beheerste de tweedaagse top in Camp David. De wereldleiders vinden dat de economische crisis moet worden bestreden met een mix van stimulerings- en bezuinigingsmaatregelen. Er zou druk op bondskanselier Merkel zijn uitgeoefend om haar strenge begrotingsbeleid te versoepelen. In Chicago zijn drie mannen opgepakt op verdenking van het plannen van terreuraanslagen voor de NAVO-top van de komende dagen. Ze zouden onder meer aanslagen hebben gepland op het campagnebureau van president Obama in Chicago en de ambtswoning van de burgemeester. De arrestanten zijn Amerikanen van begin 20. Ze werden in de val gelokt door undercover agenten. GroenLinks-fractievoorzitter Sap wil dat de procedure voor de lijsttrekkersverkiezing in de toekomst verandert. Ze heeft zich de afgelopen dagen verbaasd, geërgerd en geschaamd over de procedure die werd gevolgd rond de kandidaatstelling van Kamerlid Tovik Dibi. Hij kreeg vandaag gelijk van een geschillencommissie van de partij over de procedure. Hij was in beroep gegaan tegen zijn afwijzing als mogelijke lijsttrekker. In Parijs is een Filipijnse ambassadeur bestolen van 30 miljoen euro aan juwelen dieven wist in te breken in zijn appartement toen hij niet thuis was. De ambassadeur is volgens Franse media een verzamelaar en kenner van edelstenen. De politie in Parijs houdt er rekening mee dat de dieven bij toeval op de grote buit zijn gestuurd. Bij ongelukken tijdens twee autorallies in Frankrijk en België zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. In de buurt van Saint-Tropez is een deelnemer het publiek ingereden, vielen zeker twee doden en vijftien zwaar gewonden. In België verongelukte een coureur en zijn navigator tijdens de seizoensrally van Bocholt even over de grens bij Weert. Het weer vannacht droog, morgenochtend eerst bewolkt, in de middag zonnige periode, maar ook kans op een onweersbui.